Martin, hij heeft het geschreven en Curb RCA heeft het gezamenlijk op een cd gezet. Die Tim McGraw was helemaal favoriet in één keer van die dame en zei tegen haar van kom op, jij gaat bij mij een duet opnemen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. James Wesley didn't die. If regrets were like raindrops, there'd be a river running through this house. If our love was like a circus, I'd be the sad-faced clown. Presley Didn't Die. En in deze uitzending, in dit uur in ieder geval, eh, weer veel nieuwe releases uit Amerika. Want ik heb ze weer binnen hoor, die CDX'en van maart 2011. Shotgun Girl, de Jane Deere Girls. En ik weet niet of eh, Danielle Levret, een van de dames is, eh, ze heeft het wel geschreven in ieder geval, maar ik weet niet of het een van de zangeressen is van deze formatie. I'm lost in her there holding that Just Fishing Trace Atkins. there holding that bank rod and reel. She's doing almost everything but sitting still. Talking about her ballet shoes and training wheels and her kittens. And she thinks we're just fishing. say daddy loves you baby one more time She says I know I think I've got to buy thinks we're just fishing She's already pretty like her mama is Gonna drive the boys all crazy, give her daddy fits And I better do this every chance I get Cause time is ticking, yeah suicide Throwing back what we could fry Drowning worms and killing time Nothing too ambitious Dixie en eh, Monty Griswold. Zij schrijven het voor die Trace Atkins. En ja, dat zijn heren die schrijven vaker voor eh, Trace Atkins. Just Fishing. close this place down once again. Nou, waar hem nu overslaat, dat weet ik niet hoor, maar we draaien hem gewoon. Walked downtown in my broke down shoes to the side street pub with the bar band blues. Take a back seat at the front door table. Order me a bud and a shot of black label. Close this place down once again. Sitting here wishing you'd walk right in. Down my shot, shoot my bit. I ain't gotta go home, but I can't stay here. It's a short, short walk down to my second home. But that bud looking back at long. And I don't know where you might be, wherever it is, it'll be without me. Keep thinking I'll come home one day and find you. long as I got that neon light shining like a beacon in the night, I know I can make it downtown by myself. Cause if you don't know where you're going, you might end up somewhere else kicking off my shoes, stumbling through the front door, knowing too well the kind of night I'm in. Four cups got beat again on Sports Center. My bedroom's cold as my TV dinner. One more cigarette and I'll kill the light. And I lay there wishing you were sleeping by my side. I don't know where you might be, wherever it is, it'll be without me. I got that front porch light shining like a beacon in the night. I know I can make it home all by Cause if you don't know where you're going, you might end up somewhere else. Keep thinking I'll come home one day and find you Long as I got that front porch light Shining like a beacon in the night I know I can make it home all by myself Cause if you don't know where you're going Might end up somewhere else Ah, somewhere somewhere Even geleden, een jaar geleden ongeveer, kwam er een cd uit van eh, Kenny Chesney. Hij noemde cd Hemingway's Whiskey. Prachtige nummers staan erop. Eh, een aantal door hemzelf geschreven, maar ook eh, een aantal door anderen. Dus gewoon covers. BNAS, dat is de platenmaatschappij waar hij een handtekening heeft gezet, deze Kenny Chesney. Live a little. zeggen van Kenny Chesney wat je wilt, maar hij draait toch ook al een aantal jaren mee in de country scene. Hè? Maar ik ken er nog eentje die ook al heel veel jaren meedraait in de country scene. En dan heb ik het over George Jones. Geschreven door L. Anderson. I ain't as old as I once was. I still got what it takes. I'm here to tell you that's because I learned from all my mistakes. Our broken hearts and the wreckage I ain't ever slowing down I ain't ever slowing down I ain't getting any older I'm still here and still around And I ain't ever slowing down The pretty women drive me crazy That's why I'm acting this way I'm a lover, not a fighter. the party where I can always be found. I'm everything to everybody. it or you lose it. Then you're six feet on the ground. Hey, I'm just a getting started. say no I wanna take you home with me You should never be lonely I won't you home with me Lay your body next to me All your troubles up and leave Ease my mind and set me free Come on, come on Gloriana, de formatie Gloriana met uh, prachtige vocals op het eind van dit liedje.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 In de Syrische stad Daraa heeft de bestorming van een moskee door het leger gisteren zeker zes levens geëist... Mensenrechtenorganisaties hebben dat gezegd. De aangevallen moskee staat in het centrum van Daraa en is de afgelopen weken het symbool geworden van het protest tegen president Assad. Ook op andere plaatsen in Syrië was het gisteren weer onrustig. Er zijn ook berichten dat twee belangrijke oppositieleiders zijn gearresteerd. Op Koninginnedag hebben zich nergens in het land grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden 198 mensen gearresteerd. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Het was op veel plaatsen enorm druk. Eindhoven raadde mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En in Arnhem en Utrecht werd geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. De Libische regering meldt dat de jongste zoon van kolonel Gaddafi en drie kleinkinderen gisteravond zijn gedood bij een luchtaanval van de NAVO. De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van zoon Saif al-Arab. Maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Mogelijk was het een afrekening in het criminele milieu. En dressuur Amazone Adeline Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker gewonnen. Met haar paard Jerich Parsifal was Cornelissen de sterkste op de kuur op muziek en donderdag won ze al de Grand Prix. Titelverdediger Edward Gal, dit jaar niet met Totilas, eindigde als vierde. Het weer... Het is zonnig en droog het wordt vanmiddag 18 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog met maximaal rond 17 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.